De schok had een kracht van 6,4. Er is geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Bij de zware aardbeving van december 2004 vielen in Aceh 120.000 doden. Bij Vijfhuizen, vlakbij Schiphol, begint vandaag de aanleg van een herdenkingsbos voor slachtoffers van de MH17-ramp. In het bos komen 298 bomen, voor elk slachtoffer één. Vlakbij komt het Nationaal Monument, een grote stalen wand met namen. Dat wordt op 17 juli volgend jaar onthuld, drie jaar nadat vlucht MH17 werd neergeschoten. De voorlichting over het bevolkingsonderzoek naar darmkanker deugt niet, zeggen vier deskundigen in vakblad Medisch Contact. Ze vinden het verkeerd dat het RIVM voorlichting geeft en tegelijkertijd het onderzoek uitvoert. In de brochure van het RIVM wordt selectief gebruik gemaakt van cijfers en het wordt niet duidelijk waarom mensen wel of niet moeten meedoen aan het onderzoek. De brochure wordt aangepast, zegt het RIVM. Het kabinet doet te weinig om elektrisch autorijden te stimuleren, vinden PvdA en D66. Minister Kamp trekt nog eens anderhalf miljoen euro uit voor meer laadpunten. Maar PvdA en D66 vinden dat niet genoeg. Ze willen om de 25 kilometer een laadpunt, lage parkeertarieven, vrijstelling van tol en de garantie dat de accu het altijd goed doet. De tuincentra doen deze kerstperiode goede zaken. De branche meldt een omzetstijging van 15% vergeleken met vorig jaar. Toen kwam de omzet aan bomen, kerstversiering en verlichting uit op 150 miljoen. De tuincentra zeggen dat er steeds meer concurrentie komt van bouwmarkten. Ook daar worden steeds meer kerstbomen verkocht. Het weer in het noordoosten ligt de vorst. Verder vandaag vooral in het zuidoosten zon.